Mark Hokken met het NOS-journaal. Zojuist zijn de Amerikaanse importheffingen ter waarde van 34 miljard dollar tegen Chinese producten van kracht geworden. De Chinese minister van Handel noemt de heffingen kortzichtig en zegt dat China geen andere keus heeft dan terug te vechten. Er waren al tegenmaatregelen aangekondigd als president Trump zou doorzetten. In Chinese staatsmedia wordt dan ook hard uitgehaald naar Trump. Een staatskrant schrijft dat Trumps weerbarstigheid ernstige schade kan toebrengen aan de wereldeconomie. Andere landen worden opgeroepen om zich te verzetten tegen de heffingen voor China. Een duiker die bezig was met de reddingsmissie van het Thaise voetbalteam is overleden na een zuurstoftekort. Het gaat om een vrijwilliger die voorheen als duiker van de Thaise marine werkte. De man probeerde op een nieuwe plek in de grot een vluchtroute aan te leggen. Het zou mis zijn gegaan toen hij daar zuurstofflessen wilde neerzetten. Collega-duikers hebben geprobeerd hem te reanimeren, maar dat lukte niet meer. In Japan is de oud-leider van de secte van de hoogste waarheid ter dood gebracht. De beweging pleegde in 1995 een gifgasaanval op de metro van Tokio. Ze gebruikten daarbij het zenuwgas sarin. Er vielen 13 doden, meer dan 6000 mensen raakten gewond. De secte bleek achteraf 20 ton sarin te hebben, genoeg om heel Tokio uit te roeien. Een vrouw uit Texas wordt ervan verdacht dat ze haar zoon van zeven heeft verkocht om een drugsschuld in te lossen. De vrouw van 29 werd vorige week opgepakt nadat een andere vrouw tegen de politie had gezegd dat ze het kind voor 2500 dollar had verkocht. De politie vermoedt dat de vrouw ook probeerde om haar twee dochters van 2 en 3 jaar te verkopen in Texas. De politievakbonden roepen hun leden op om in actie te komen en vanaf maandag alleen bekeuringen uit te delen bij ernstige overtredingen. De politie voert hiermee actie voor een betere CAO. Politiebonden zeggen dat agenten na de grootschalige reorganisatie bij de politie met te weinig mensen te veel werk moeten doen.